In de kop van Noord-Holland is het erg slecht op de A7 en A9... en ook uit de IJsselmeerpolders komen berichten over hevige sneeuwval. Op veel snelwegen is maar één rijbaan begaanbaar. De sneeuwbuien trekken van het westen naar het oosten over het land. En met name het noorden en midden hebben daar last van, maar ook in het zuiden ligt sneeuw op de wegen. Het KNMI en Meteoconsult hadden sneeuwbuien verwacht rond 6 uur vanochtend, maar vanaf een uur of drie is het al op veel plaatsen zwaar gaan sneeuwen. Het Amerikaanse begrotingstekort loopt komend jaar op tot een recordhoogte van ruim 1000 miljard euro. Een bron binnen het congres zegt dat president Obama dat vandaag bekend maakt. Het Witte Huis verwacht dat het begrotingstekort in 2013 tot de helft zal zijn teruggebracht. Volgens de New York Times wil Obama fors bezuinigen op overheidsprogramma's. De Verenigde Staten evacueren weer zwaar gewonde Haitianen. Eerder waren ze daarmee gestopt omdat de Amerikaanse ziekenhuizen de garantie van Washington wilden dat de kosten vergoed zouden worden. Nu zijn er goede afspraken gemaakt over de opvang van de zwaargewonde aardbevingsslachtoffers uit Haiti. Albert Heijn heeft de softprijs voor de Nederlandse taal gekregen. De jaarlijkse prijs van de Stichting Nederlands voor het tekortdoen van de Nederlandse taal. Albert Heijn krijgt de negatieve onderscheiding omdat de Nederlandse tekst op de nieuwe verpakking van de Euroshopper producten heel klein is afgedrukt. De Engelse tekst staat er in grote letters op. De lofprijs gaat naar het taalcentrum van de Vrije Universiteit vanwege de invoering van de verplichte taaltoets voor eerstejaarsstudenten. Zangeres Beyoncé is de grote winnaar geworden bij de uitreiking van de Grammy Awards, de belangrijkste Amerikaanse muziekprijzen. Beyoncé won vijf Grammys, onder andere die voor beste zangeres en voor het nummer van het jaar Single Ladies. En dan het weer. In het hele land kans op sneeuw en gladheid. Vanmiddag wordt het droog en dan zijn er ook zonnige perioden.